4 uur. Waterwacht moet met het NWS-journaal. 14 studentenbonden en andere organisaties gaan op 14 november op het Malieveld in Den Haag demonstreren tegen het leenstelsel. Het nieuwe stelsel moet per 1 september 2015 het huidige systeem van de basisbeurs vervangen. Het extra geld dat de bezuiniging opbrengt wordt volgens het kabinet in de kwaliteit van het onderwijs gestopt. Volgens de jongerenorganisaties gaan straks minder jongeren studeren, wat slecht zou zijn voor de kenniseconomie. De uitbraak van ebola in twee van de getroffen West-Afrikaanse landen is redelijk onder controle. In Nigeria en Senegal zijn voor zover bekend geen nieuwe gevallen van de dodelijke ziekte, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Liberia, Guinea en Sierra Leone zijn zwaarder getroffen. Daar is het aantal slachtoffers nog wel opgelopen. In heel West-Afrika zijn nu bijna 2800 mensen overleden aan de ziekte. In Nederland zijn de afgelopen weken zo'n 15 mensen onderzocht op ebola. Ze waren ziek geworden nadat ze het risicogebied hadden bezocht, maar geen van hen bleek het dodelijke virus te hebben. Het Oekraïense leger bereidt de terugtrekking voor van zware wapens van de frontlinie. Volgens een legerwoordvoerder zijn de beschietingen door pro-Russische rebellen afgenomen... en ook vanuit Rusland wordt Oekraïne niet meer aangevallen. Oekraïne en de rebellen hebben afgesproken dat er een bufferzone komt van 30 kilometer... De maatregel moet het geldende staakt het vuren in het oosten van Oekraïne verzekeren. Het Rode Kruis heeft met 18 Nederlandse artiesten een album samengesteld... om geld in te zamelen voor kinderen in conflictgebieden... zoals Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De artiesten, onder wie Bluff, Ilse de Lange en De Sien... hebben een nummer gedoneerd dat nog nooit op een album is verschenen. Volgens het Rode Kruis zijn van de miljoenen slachtoffers in conflictgebieden... de kinderen het meest kwetsbaar. Het weer vanmiddag breekt vanuit het noordoosten de zon steeds vaker door. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind en het is zo'n 17 graden. Morgen net zo warm, maar wel aardig wat zon en minder wind. Dit was het NMS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file bij Delft 2 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 4.